willen dinsdag Kamervragen stellen aan minister Leers. Een woordvoerder van de minister zegt dat doodzieke mensen niet worden uitgezet. Het weer vannacht bewolkt en droog bij 7 graden. In de ochtend veel bewolking en kans op wat motregen. Smiddags is het droog en af en toe zon.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 In de mix met iemand minder dan onze eigen resident DJ Malzo. Tot er één uur met het beste van dance. Nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op dance Zandvoort FM. Zo in de mix hier op CFM Zandvoort in de Night. to where we need to be. First pictures of love, XOXO, but of kisses and hugs. And I got a blush, I ain't trying to rush, but boo, I'm trying to lock this calicus. A bright star, that's what you are, even though you oh so far. Players holler, she ignored. That's the reason why she my epic love. <laughs> my Facebook love, she was the first Facebook love. En zoals altijd aan alle leuke dingen komt er ook weer een einde. Volgende week DJ Mauzo of Toka Disco. Ik, eh, ja, dat merk je eigenlijk eh, vanzelf wel volgende week. Ik zou zeggen, doe het veilig, doe het rustig, doe het voorzichtig. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En we spreken elkaar volgende week zaterdag. En uiteraard DJ Mauzo, hartstikke bedankt voor het afgelopen uur met die fantastische mix.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 Rij van Brakel met het NOS journaal. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Sinds gisteren heeft de burgemeester permanente persoonsbeveiliging... en is er weer bewaking bij zijn huis. Vorige maand zaten Jacobs en zijn vrouw ondergedoken omdat ze worden bedreigd. De ernstige bedreigingen hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. Daarmee moest de illegale handel in drugs worden teruggedrongen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar het OM wil niet zeggen wat die zijn. Het is niet duidelijk of Jacob zijn taken net als vorige maand heeft overgedragen. De popprijs 2010 is gewonnen door de Amsterdamse zangeres Caro Emerald. De jury was lovend over haar knap gemaakte herkenbare muziek. Ook noemde de juryvoorzitter haar een fenomeen met internationale allure. De 29-jarige Emerald is bekend van hits als A Night Like This en That Man. De, popprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het festival Noorderslag aan de artiest of band die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. De prijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Eerder wonnen, onder andere Kitesman, De Dijk en Armin van Buren de popprijs. De Britse actrice Susanna York is overleden. Ze werd in de jaren 60 wereldberoemd door rollen in films als Tom Jones en Battle of Britain.